Een groep komt op Eindhoven aan met een militair toestel. Ze waren gisteren vanuit Haiti naar Curaçao geëvacueerd. Vier andere Nederlanders, onder wie een gewond kind, worden nog op Curaçao behandeld. toestel wordt aan het begin van de middag verwacht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton heeft Haiti langdurige hulp beloofd na de verwoestende aardbeving eerder deze week. We zullen hier vandaag, morgen en de komende tijd zijn, zei Clinton. Ali Chemikali is voor de vierde keer ter dood veroordeeld. Ali Hassan al-Mayid, zoals hij eigenlijk heet, is nog een keer schuldig bevonden aan de moord op 5000 Koerden in Halabja. In 1988 gaf hij opdracht om een gifgasaanval op het Koerdisch dorp uit te voeren. Tijdens een van de vele rechtszittingen tegen hem heeft hij bekend verantwoordelijk te zijn voor de gifgasaanval, maar werd toen veroordeeld voor genocide in het algemeen. Een gerechtshof in Bagdad veroordeelde hem nu specifiek ter dood voor de aanval op Halabja. Ali Chemikali was ook al ter dood veroordeeld wegens zijn rol in de gewelddadige onderdrukking van Iraakse Sjiïten. Wanneer Ali Chemicali nu zal worden opgehangen is nog steeds niet duidelijk. Zijn executie is al vele malen uitgesteld om onduidelijke juridische redenen. In het noordwesten van Pakistan heeft het Amerikaanse leger een bolwerk van extremisten aangevallen. Zeker 15 militanten kwamen om het leven toen een onbemand vliegtuigje raketten afvuurde op een gebouwencomplex in de onrustige regio Noord-Waziristan, bij de grens met Afghanistan. Volgens een woordvoerder van de Pakistanse regering kan het dodental nog oplopen. In het grensgebied zetten de Amerikanen geregeld onbemande vliegtuigen in... om leden van Al-Qaeda en Taliban-strijders uit te schakelen. Het weer vanuit het westen regenbuien, vanmiddag schijnt geregeld de zon...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 Maar wel daarop een totaal geïnspireerde band. de Robin Nolan Trio. Een, vind ik erg goed Nederlands talent. Zo, ik zal even mijn bril uitzetten, want het gaat heel <laughs> ingewikkeld. Um, I'll See You In My Dreams was het nummer. Ja. Ehm, ik heb dit bandje ontdekt omdat ik Simon Planting, de basspeler, uh, eventjes persoonlijk heb gekend. Een lokale man trouwens, die mhm. woont heel dichtbij. Oh ja? Ja, en die heeft bij Mathilde Santing gespeeld. En eh, daar heb ik een paar foto's van gemaakt, de band leren kennen en dergelijke. Dus voor mij een leuk persoonlijk stukje. Ehm, Robin Nolan geeft zelf gitaarles. Dus als iemand eh, echt gypsy jazz wil leren, dan zou ik zeggen, <laughs> volg deze geweldige man. <laughs> dus eh, erg interessant. En ik heb nog een paar leuke weetjes, want George Harrison hebben deze mensen... Wat is endorsed in het Nederlands? Dat ze hun geld geven om eh, te produceren en dergelijke. Geen idee. Ja, ondersteund door George Harrison voor zijn, voor zijn overlijden. Gesponsord dus. Sponsor, ja. Willie Nelson heeft, heeft ze op straat horen spelen en heeft blijkbaar gezegd... You play a mighty fine guitar, Robin <laughs> Nolan. <laughs> We horen hem zo zeggen. Goed, je hebt me nog een cd gegeven. Wie is dat of wat is dat? Harry Connick Jr. Met het nummer You're Never Fully Dressed Without a Smile. Deze man vind ik ook geweldig, want iedereen denkt... ach, een acteur die weer ook gaat zingen. Helemaal niet waar. Hij is ook vanaf zijn jongste dagen door zijn ouders opgeleid. Op zijn derde heeft hij al piano leren spelen. Op zijn zesde speelde hij openbaar... en op zijn tiende nam hij zijn eerste jazzplaat op. Dus dat was zijn wat eerste Wat kan er misgaan? Ja. Hobo Man, hey, Dapper Dan, you've both got your style. But, brother, you're never fully dressed without a smile. Now, your clothes may be bold, Brummelie, they stand out a mile. But, brother, you're never fully dressed without a smile. Who cares what they're wearing on Main Street or Savile Row? It's what you wear from ear to ear and not from head to toe that matters. So, Senator, so, janitor so long for a while. Remember, you never fully dressed without a smile. all my tomorrows belong to you. Right now, it may not seem like spring at all. We're drifting, and the laughs are few. But I've got rainbows planned for tomorrow and all my tomorrows belong to you. No one knows better than I that luck keeps passing me by. That's fate. But with side I'll soon be turning the tide Just wait As long as I've got arms To cling at all It's you that I'll be clinging to And all the dreams I dream big or borrow on some bright tomorrow, they'll all come true. And all my bright tomorrows Mathilde Something met All My Tomorrows. Een beetje on-Nederlands. On-Nederlands? Ja. vind je? Ja. ja. Oké. Okay. Vond heel mooi. Ja, vind ik heel prachtig omdat het zo simpel is, alleen met het gitaartje erbij. Ja. Van haar heb ik een onroerend verhaal, heel kort. Vond ik zo schattig. Dat ze op de vijfde zangles ging nemen. En dat ze jarenlang de moeder alleen maar toezong. Die heeft ze dus niet meer aangesproken. <laughs> Leuk. Oorlog en vrede. Anna Karenina. Wat hebben deze wereldwerken uh, eh, werken moet ik zeggen, te hmm. maken met jazz? Ze zijn geschreven door Leo Tolstoy, een Rus. En zijn achter, achterkleindochter, Victoria Tolstoy, is in Zweden een gevierd jazzzangeres. Ze werd, werd geboren in 1974 als Victoria Kjellberg, maar stamt in rechte lijn van opa Leo af. En waarom dan ook niet zijn naam gebruiken? Victoria scoort hoog, al heeft zij nimmer zangonderwijs gehad. En in de toekomst zal ik meer van haar laten horen. Hier is de kennismaking Victoria Tolstoy met Old and Wise. As far as my eyes can see share. those I leave. Het was een beetje warmbloedige jazz dankzij het Latin ritme. Def Ser Amor, gecomponeerd door gitarist Baden Powell en door hem in 65 gespeeld samen met onder andere de ademloze fluitist Herbie Mann. Patricia. <laughs> Inderdaad, ademloos. Onophoudelijk. Ik ga beginnen met Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Dus twee van de favorieten eh, bij elkaar. Eh, Ella bekend. Ik heb toevallig vorig jaar een documentaire over haar gezien. BBC is daar geweldig voor. En ja, zoals we net eh, mee begonnen, raakte het mij heel erg... omdat ze bij de ouders al op de vijftiende kwijt was. En ook op straat woonde. Bla, bla, bla, bijna in de jazz. <laughs> maar wat mij nog meer raakte was... Ehm, dat in die tijd het niet dan was dat zwarte dus gewoon door een entree konden lopen. En dat soort dingen. Dat ze via de achterdeur naar binnen geloodst werd. En mm. toiletten niet eens mocht gebruiken. Dat heeft me heel erg geraakt. Dat is natuurlijk iets wat wij in deze tijd helemaal niet eens over nadenken meer. Dat is een van de redenen waarom Nina Simone zo vaak in Europa was. Ja, dat het hier dus wel niet tegen. Ah, mm. wat mooi. Dat wist mm. ik weer niet. Mooi. Nou, dit nummer um, die ik wil spelen, Cheek to Cheek, schijnt ook nogal wat oproeren te hebben. Eh, eh, hoe noem je dat? Eh, veroorzaakt. Veroorzaakt, omdat het bijna te sensueel was, mm. de opene lijn. Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, Mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. I want my arm about you. to The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. Ooh. Ja, het spijt me heel erg. Zoetsappig romantisch, je hebt geen idee. <laughs> This is just the beginning. Ja, Frank Sinatra hè, met Stardust. Stardust. En volgens mij bij het orkest van Tommy Dorsey, als, als, ik het goed heb beluisterd. Ja, dat kan heel goed. weet ik niet zeker. Vanmiddag om half drie is de krocht weer veranderd in een jazztempel. Van de week was het een eh, groot schildersatelier... Maar nu staan er weer eh, keurig tafels en stoeltjes. En is het het eerste jazzconcert van eh, dit jaar van de stichting Jazz in Zandvoort. De muziek wordt altijd verzorgd door het trio Johan Clement, maar dat ziet er vandaag heel anders uit. Misschien dat Erik Timmermans wel aan de bas trekt, maar aan de piano zit eh, vandaag Rob van Kreeveld en op de drums geen Frits Landersbergen, maar Gijs Dijkhuizen. En als gast ditmaal Jasper Blom. Op dit moment een van de belangrijkste tenorsaxofonisten in de Nederlandse jazz. Hij studeerde in, 19, studeerde in 1989 cum laude af aan het conservatorium in Rotterdam. Vertrok daarna naar New York om te lessen bij onder andere Joe LaFeno, David Liebman en Bob Brookmeyer. Terug in Nederland was hij op tal van jazzfronten actief. Met eigen combo's en in combo's van anderen. En Jasper Blom wordt ook veel gevraagd als speler in orkest als het Metropoolorkest en het Jazzorkest van het Concertgebouw. Hij won tweemaal de European Jazz Award en is intussen de bedrijven door ook nog hoofddocent jazzsaxofoon aan het Amsterdamse Conservatorium. En toch vond Jasper Blom nog even tijd om vanmiddag vanaf half drie in de krocht de zaal met zijn klanken te vullen. Half drie dus in de krocht. Ik kon geen echte opname van Jasper Bon vinden, maar hier is een opname waarin hij dus speelt met het orkest van het Concertgebouw onder leiding van Henk Meutgeert in een compositie van Henk eh, Meutgeert, Slow Walk. Ze weten wel geen ophouden. Dit was eh, op verzoek weer eens een eh, nummer van eh, een man die eigenlijk bijna nooit meer gedraaid wordt. Namelijk Unlucky Lester Young. Een van de meest toonaangevende tenorspelers in de geschiedenis van de jazz. Press, zoals hij door zijn vriendin Billie Holiday werd genoemd, leefde slechts bijna 50 jaar. Van 1909 tot 1959. Hij stond bekend om zijn soepele, swingende, zweverige toonzetting en zijn ongebreidelde improvisatietalent. Drugs en drank sloopte hem, maar hij liet prachtige opnamen na, zoals deze Love Me or Leave Me, met Lester Young dus op de noor, Teddy Wilson op de piano en, mm. als ik me niet vergis, met zijn broertje Lee Jung op de drums. Patricia, wat heb jij nog? Ja, ik ga natuurlijk weer terug naar het voelen. <laughs> ik begin bij eh, Bing Crosby en de Andrew Sisters. Ehm, dit is een nummer dat ik ook weer eventjes heb opgezocht. En eh, het is, zonder het even te verklappen, een Cole Porter lied. Eh, hij heeft een dichter gevonden en een prachtig gedicht waar hij verliefd op werd. En heeft dat gekocht voor 250 dollar van die man. Het werd een gigantisch populair hit. En hij probeerde die man heel liefelijk co-krediet te geven, maar dat mocht niet van zijn eigen uitgevers. Dus uiteindelijk is dat een eh, lawsuit geworden en hebben ze enorm moeten vechten daarvoor, maar het is gelukt. Het is een nummer die binnen 30 minuten is opgenomen. Ze zijn allemaal de studio ingegaan en kabang. Hoppakee. Dat eh, komt ook niet meer vaak tegen. Eh, en een lied die naar mijn hart geschreven is. een thema die mij heel, ja, heel dicht bij het hart. Ik had hem zelf kunnen schrijven. Don't <laughs> fence me in. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my oh saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses and I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in, no. Papa, don't you fence me in. care for shows. My baby don't care for blows. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and roses. My baby don't care for. He don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even smile. It's something he can't see. just his prayers for I baby, just for me George Michael, zou je niet zeggen? My baby just cares for me. Mooi, hè? Er zijn weinig mensen die dit kennen. Ik kan hem ook Georgios Kiratos Panisotou uh, eh, noemen. Schijnt uh, eh, Griekse, <laughs> Griekse man te zijn. Dat past niet op een, uh, op een cd. Nee, dus, eh, precies. ik spreek het ook waarschijnlijk helemaal verkeerd uit. Ehm, dit is in 1930 geschreven, het originele liedje Jan, voor de film Whoopi. de bekendste versie natuurlijk van Nina Simone. Ook een prachtige uitvoering. Ik moest even kiezen. Maar ik dacht, ik doe even wat, wat minder bekend is misschien. Nou, omdat jij hier de gast bent, mag je nog het programma gaan afsluiten. Waarmee? dan ga ik terug naar mijn, eh, ja, een van mijn geliefde vrouwen, Katie Lang. Eh, geliefd misschien omdat ze zo nomadisch is en van de ene genre de andere over kan stappen. Dat is iets wat ik met mijn kunst en mijn persoonlijk leven ook doe. Uh, een van mijn favoriete nummers, Kiss to Build a Dream On. Prachtig nummer die in 35 geschreven is. vraag even niet door wie, daar ben ik niet zo goed in maar pas in 51 opgenomen is, heb oh. ik begrepen. En de originele versie was van uh, Louis Armstrong. Dus ja, schattig liedje. En uh, zal ik deze dan eens misschien uh, opdragen aan mijn partner. Dat vind ik leuk. Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part a kiss to build a dream on. was aan het einde van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Patricia Ramar en Tom Hendricks. Zoals gebruikelijk eindig ik altijd met We'll Be Together Again. Dit keer gespeeld door het eh, trio van Jeff Hamilton. En het wordt dus voor de muziekliefhebbers kiezen vandaag of naar de protestantse kerk voor klassiek of naar de krocht voor jazz. Maar in elk geval, volgende week is er weer CFM Jazz zonder verder. Tot ziens.